7 uur. wel goed bij het NWS Journaal. Spoorloos presentator Dirk Bolt en zijn cameraman Eugenio Vollender... zijn waarschijnlijk toch niet vrijgelaten... door de Colombiaanse guerrillabeweging ELN. Op Twitter schrijft ELN dat het bericht over hun vrijlating... gisteravond een vergissing was. Wel herhaalt de beweging dat de twee in goede gezondheid zijn. En ook zegt de ELN te verwachten dat er binnenkort alsnog goed nieuws te melden is. Er wordt al een aantal dagen gezegd dat de vrijlating van Bolt en Vollender op handen is. De nationale ombudsman wil dat de overheid structureel meer geld uittrekt voor centra waar veteranen samenkomen. Deze huizen dreigen te verdwijnen als ze afhankelijk blijven van eenmalige subsidies en giften. Volgens de veteranen zijn de centra belangrijk om elkaar te ontmoeten en te steunen. Vandaag wordt in Den Haag de Nationale Veteranendag gevierd. In het zuidwesten van China zijn ruim 100 mensen onder het puin beland door een aardverschuiving, melden Chinese staatsmedia. Een dorp met zo'n 40 huizen is getroffen door de natuurramp. Reddingswerkers proberen de slachtoffers met bulldozers te bereiken. De aardverschuiving is waarschijnlijk het gevolg van veel regen in het gebied. De estafetteloop Europa Run heeft dit jaar bijna 5,5 miljoen euro opgeleverd voor de zorg aan kankerpatiënten. Dat is net iets meer dan vorig jaar. De Europa Run is een 500 kilometer lange estafetteloop vanuit Hamburg en Parijs naar Rotterdam. De eerste editie was in 1992. De organisatie noemt het resultaat van dit jaar spectaculair. Boerenorganisatie LTO denkt dat grote schade aan gewassen net op tijd voorkomen wordt... als het de komende week zoals verwacht behoorlijk gaat regenen. Vooral de oogst van wortels, aardappels en uien dreigt te gevaar te lopen door de droogte. Boeren op andere plekken in West-Europa hebben nog meer last van watertekort. Het weer dan. Vandaag trekt een gebied met lichte regen van noord naar zuid over het land. Maar er is ook wat zon. Het wordt zo'n 22 graden.